Hij bekende al eerder Gino te hebben ontvoerd, misbruikt en vermoord. En het gevonden TNA bevestigt dat verhaal nu. Vandaag was een voorbereidende zitting. In mei wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Op Giro 555 is tot nu toe bijna 42 miljoen euro opgehaald... voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Vandaag is de landelijke actiedag. Die wordt georganiseerd door 11 hulporganisaties. In het hele land zijn grote en kleine initiatieven om geld op te halen. Vanavond is er een gezamenlijke televisieuitzending. En aan het eind van de dag wordt de voorlopige eindstand bekendgemaakt. Na twee uur zit er alweer iemand op jouw gestolen fiets. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Amsterdam. Ze plakten een GPS-trekker op 100 tweedehands fietsen... en zetten die dingen neer op plekken waar vaak fietsen gestolen worden. Gemiddeld hadden de gejatte fietsen binnen twee uur een nieuwe gebruiker. En ook reizen de dieven niet ver om de fiets te verkopen. Dat gebeurt vaak een stukje verderop. En de pechstudenten die geen basisbeurs hebben gekregen en alleen geld konden lenen, krijgen niet minder pech. De groep krijgt geen hogere compensatie. Per persoon krijgen ze ongeveer 1400 euro van het kabinet en daar moeten ze het mee doen. Vandaag praat de Tweede Kamer over de basisbeurs. Die komt in het nieuwe schooljaar weer terug, want het leenstelsel werkte niet, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Studenten bouwen enorme schulden op, tienduizenden euro's kunnen ook minder geld lenen voor hun huis. Het levert ook allemaal heel veel stress op aan studenten. Ja, en vandaar dat ze nu toch weer voor die eh, basisbeurs zijn. Studenten die geld moesten lenen onder het leenstelsel hebben gemiddeld 27.000 euro schuld.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 Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadsticker niet los. Ja, ik moet naar mijn werk, maar mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, wat er ook gebeurt, de beste hulp is altijd dichtbij.